Dit zogenoemde middenkabinet biedt volgens Rutte in deze omstandigheden de beste garantie om het herstelbeleid vorm te geven. Hij ziet niets in de Paas Plus coalitie waar PvdA, D66 en GroenLinks juist wel voor pleiten. Zij voelen weer niets voor het middenkabinet. Volgens Rutte zijn de verschillen tussen de partijen van Paas Plus groter dan tussen VVD, CDA en PvdA. Mocht de informateur toch eerst Paas willen onderzoeken, dan pleit Rutte voor een soort tussenronde waarin verkend wordt of het zin heeft om te gaan onderhandelen. De Verkeersinformatiedienst verwacht dit weekend topdrukte op de wegen. Op tientallen plaatsen zullen wegwerkzaamheden leiden tot vertraging. Vooral in de regio Utrecht worden lange files verwacht. Daar wordt gewerkt aan de A2, de A12 en de A27. Ook Vaderdag en een aantal evenementen leiden tot extra verkeersdruk. Volgens de VID wordt het een van de drukste weekenden van het jaar. IMF-topman Strauss-Kaan is optimistisch over de Spaanse economie. In Madrid sprak hij tegenover premier Zapatero groot vertrouwen uit in de plannen van de regering om de economische crisis aan te pakken. Op de EU-top in Brussel wist Zapatero gisteren gedaan te krijgen dat de resultaten van de stresstests van de 25 grootste Europese banken openbaar worden. Zapatero vertrouwt erop dat de resultaten van de grote Spaanse banken, zoals Santander, goed zijn. De finale van het grastoernooi van Rosmalen gaat tussen de Serviër Tipsarevic en de Oekraïne Stachowski. Tipsarevic won in drie sets van de Duitser Benjamin Becker en Stachowski won in twee sets van de Bergs Xavier Malice. Bij de vrouwen staat Justine Henin in de finale van UNICEF Open. De als eerste geplaatste Belgische won met 2 keer 6-2 van de Roemeense Dulgeru weer vanavond bewolkt en in het zuiden nog wat dichte regen. Minimaal vannacht rond 9 graden. Morgen veel wolken, geregeld buien en een stevige noordwestenwind. Temperatuur 13 graden op de water tot 16 landinwaarts.